7 uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Coalitiepartijen VVD en PVDA hebben een plan bedacht... om de bouw van goedkope en luxe huurwoningen te stimuleren. Ze stellen voor om woningcorporaties en investeerders... vrij te stellen van verhuurdersheffing. Dat is het geld dat ze moeten betalen aan het Rijk voor hun woningbezit. Dan wordt het aantrekkelijker om huurhuizen te bouwen, zeggen VVD en PVDA. Een onbemande raket met vracht voor het ruimtestation ISS is bij de lancering ontploft. De raket werd gelanceerd vanaf een commercieel platform in de Verenigde Staten. Enkele seconden na de start ontplofte hij. De oorzaak is nog onduidelijk. Bij het incident raakte niemand gewond. De module was al enkele keren zonder problemen naar het ISS geweest. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan hun staatsbezoek aan Japan. In Tokio werden ze ontvangen door keizer Akihito en keizerin Michiko. Ook kroonprinses Masako was daarbij aanwezig. De belangstelling van de Japanse pers was groot. Het was voor het eerst in vijf jaar dat de kroonprinses aan zo'n ceremonie deelnam. Turkse en Marokkaanse Nederlanders vinden steeds vaker een huwelijkspartner in Nederland. Begin deze eeuw haalde 60% van de Turken een partner uit Turkije. In 2012 was dat nog maar 15%. Bij Marokkanen daalde het percentage van 55 naar 17%. En de meerderheid van de Tweede Kamer wil opnieuw een hoorzitting houden over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. PvdA, CDA, GroenLinks, SP en D66 willen weten hoe het gaat met onder meer de schadevergoeding en de afhandeling van de klachten. Bij de hoorzitting worden onder meer bewonersorganisaties, de NAM, de voorzitter van de Veiligheidsraad en de burgemeester van Groningen uitgenodigd.